Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Spanje ontkent dat het land militair wil samenwerken met de VS. De woordvoerder van het Witte Huis zei eerder vandaag dat Amerika en Spanje militaire zaken op elkaar afstemmen. It's my understanding over the past several hours uh, they've agreed to cooperate uh, with the U.S. military. And so I know that uh, the U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain maar volgens Spanje klopt dat dus niet. Het land heeft de afgelopen dagen felle kritiek geuit op de militaire acties van de VS en Israël in Iran... tot frustratie van president Trump. Die wil graag een legerbasis van Spanje gebruiken voor de aanvallen op Iran. In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een mijn ingestort. Daarbij zijn volgens de overheid 200 doden gevallen. Onder hen zijn zo'n 70 kinderen. Het is een primitieve mijn die slecht is onderhouden. Het ongeluk gebeurde in een gebied dat onder controle staat van de M23-rebellen. Volgens het ministerie van Mijnbouw valt er heel veel regen in de omgeving. Daardoor ontstond er een aardverschuiving en werden meerdere ingangen van de mijn geblokkeerd. Opnieuw is op een kippenboerderij vogelgriep ontdekt. Dit keer bij een bedrijf in Nede in de Achterhoek. Bijna 100.000 kippen worden gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Rond het bedrijf liggen nog 32 andere kippenboerderijen. Die mogen voorlopig geen dieren meer vervoeren. En volgens een ruwe schatting zijn er deze winter al meer dan 2 miljoen vogels geruimd vanwege vogelgriep. De Duitse oud-doelman Georg Koch is overleden. Hij maakte zijn debuut bij Fortuna Düsseldorf en stapte in 1997 over naar PSV. Daar speelde hij maar drie wedstrijden. En vervolgens ging hij terug naar Duitsland waar hij onder andere speelde bij Arminia Bielefeld en FC Kaiserslautern. Georg Koch was ziek en hij was 54 jaar. Dan nog het weer, droog en nauwelijks bewolking. Het koelt snel af naar een graad of 3.